Jan van der Putten met het NOS Journaal. De verkoop van duurzaam vlees en drukte met een keurmerk steeg naar 3,6 miljard euro. 30 meer dan het jaar ervoor. Supermarkten zijn goed voor ruim 60 van de totale verkoop. In Jemen is de strijd rond de havenstad Hodeida een nieuwe fase ingegaan. Saudi-Arabische media melden dat de internationale coalitie vanochtend vroeg begonnen is met een aanval op de stad in een poging om de Houthi-rebellen te verdrijven. Hodeida is de belangrijkste haven om hulpgoederen Jemen in te krijgen. Bij de strijd zijn al zeker 600 mensen omgekomen. De Britse premier May heeft een belangrijke stemming over de brexit gewonnen. In het Lagerhuis is tegen een voorstel gestemd waarin stond dat het parlement de regering terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexitproces de parlementariërs niet bevalt. May was daarop tegen omdat het de Britse onderhandelingspositie in Brussel zou schaden. Veel kankerpatiënten missen één vast aanspreekpunt in het ziekenhuis, blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse kankerorganisaties. Eén contactpersoon is belangrijk voor medische zaken, maar ook voor emotionele steun. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties ziet het liefst gespecialiseerde verpleegkundigen als aanspreekpunt. Die hebben verstand van medische zaken, maar ook van begeleiding en nazorg. Staatssecretaris Blokhuis zegt geschrokken te zijn van het RIVM-onderzoek naar sigaretten. Daarin staat dat de gehaltes aan teer en nicotine soms meer dan twintig keer hoger is dan op de sigarettenpakjes staat vermeld. Blokhuis zegt dat rokers bij vrijwel alle sigaretten veel meer gif binnenkrijgen dan ze wordt voorgehouden. Dan het weer nog. Eerst nog bewolkt, maar van het westen uit meer zon. En het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst zon, later kans op regen.